Jeroen van Kam met het NOS in Dalfsen heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest. Daar waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest in een schuur gepland bij het Overijsselse dorp. Maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Als reactie erop trokken bezoekers en een aantal artiesten richting het gemeentehuis. En ook in Alkmaar moest de politie ingrijpen. Daar was volgens NH Nieuws een grote groep mensen blijven hangen na een protestactie door de plaatselijke horeca. De man die al uren een aantal bezoekers van een synagoge in Dallas gijzelt... heeft een van hen vrijgelaten. De FBI zegt dat er vier mensen worden vastgehouden, onder wie de rabbijn. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Op het moment dat de gijzeling begon... was in de synagoge in de plaats Colleyville een dienst aan de gang. Volgens Amerikaanse media eist de man de vrijlating van een vrouwelijk Al-Qaeda-lid... dat op een luchtmachtbasis in Fort Worth wordt vastgehouden. In Australië is de rechtzitting bezig waarop besloten zal worden of Novak Djokovic het land uitgezet mag worden. Morgen begint de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Of dat kan, hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Serviër had horen gekregen dat een recente coronabesmetting... hem vrijstelling gaf van het strenge inreisverbod maar van het land. Maar de immigratiedienst hield hem tegen. Een rechter oordeelde vorige week dat de tennisser het land wel in mocht... maar immigratieminister Hoog ontzegt hem toen alsnog de toegang. Tegen die beslissing dient nu een beroep. De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is overleden. Sinds de jaren 60 gold hij als een groot vernieuwer van de mannenmode... met casual chic ontwerpen die dankzij hun populariteit in Hollywood... een wereldwijd publiek bereikten. Cerruti stond ook aan de wieg van de carrière van Giorgio Armani... en gaf hem als jonge ontwerper zijn eerste kans. Het weer op veel plaatsen blijft het vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt.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 Is domme invest, domme invest, domme invest domme infest. Is het domme invest? Domme infest. Domme invest. Domme invest. Is het domme invest? Domme invest. Domme invest. Is het domme Ai, wat een domme invest. Als ik 100 inleg, ben begonnen met stress.